Visser met het NOS-journaal. Ook Qatar erkent de Libische Nationale Raad als de enige legitieme vertegenwoordiger van het Libische volk. Qatar is het tweede land dat dat doet na Frankrijk. De beslissing komt een dag na de bekendmaking van een oliedeal tussen Qatar en de Libische opstandelingen. Daarin is afgesproken dat Qatar de olie uit de velden die in handen zijn van de opstandelingen zal opkopen en verhandelen. Qatar was vrijdag ook het eerste Arabische land dat meedeed aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië. Intussen heeft de Turkse premier Erdogan aangekondigd dat Turkije de controle overneemt over de luchthaven van de Libische stad Benghazi. Datzelfde geldt voor de zeehaven van de stad, die in handen is van de opstandelingen. Maatregel moet de humanitaire hulp aan het gebied vergemakkelijken, aldus Erdogan. We zijn niet bij wanneer de maatregel ingaat. Het strijdverloop in Libië blijft onduidelijk. Opstandelingen claimen de stad Sirte in handen te hebben, maar dat kan niet worden bevestigd. Door een explosie in een munitiefabriek in Jemen zijn zeker 40 doden gevallen en tientallen gewonden. De fabriek zou kort voor de ontploffing zijn geplunderd door moslim-extremisten. Volgens de Jemenitische media maken de extremisten gebruik van de strijd tussen president Saleh en de oppositie. Nu die twee partijen elkaar fel bestrijden wordt er minder gelet op extremistische moslimgroepen, zoals bijvoorbeeld Al-Qaeda. In Alkmaar is vorige week de Surinaamse zanger Max Woski junior overleden. Hij had in de jaren 70 een paar hits, zoals Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw en O Nederland geeft mij reis met kousenband. Zanger speelde met zijn orkest voornamelijk in zijn eigen club, La Tropicana in Amsterdam.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 House down by the water Sells her yacht across the bay Lives a Marinello Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded stars that know her name. She's Miss California, hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay.